Levi van Eck met het NOS-journaal. President Zelensky van Oekraïne gaat vandaag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toespreken via een videoverbinding. Hij wil daar pleiten voor een compleet en transparant onderzoek naar de burgerdoden in de plaatsen waar Russische troepen zich hebben teruggetrokken. Rusland ontkent iets met de burgerdoden te maken te hebben. Minister Hugo de Jonge gebruikte als minister van Volksgezondheid tijdens de coronacrisis een privémailadres voor werkzaken. Hierdoor is mogelijke informatie verloren gegaan die relevant kan zijn voor onderzoek naar de coronatijd. Het ministerie van Volksgezondheid noemt het in de Volkskrant een eigen keuze van de jongen die nu woonminister is. Het gebruik van de privémail is in strijd met de richtlijnen voor bewindspersonen. Een deel van de oppositie wil daarom opheldering van premier Rutte en minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. Drie republikeinse senatoren steunen de benoeming van Ketanji Brown Jackson... als nieuw lid van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Daardoor is het vrijwel zeker dat ze de functie krijgt... als de Senaat later deze week over haar benoeming stemt. Jackson wordt dan de eerste zwarte vrouw in het Hoge Rechtshof... en de eerste opperrechter die door president Biden is voorgedragen. Veel republikeinen vinden de 51-jarige Jackson te progressief... Toch zal de politieke balans in het Hoge Rechtshof niet veranderen... omdat zes van de negen leden conservatief zijn. De politie in Californië heeft de man van 26 opgepakt... vanwege de dodelijke schietpartij in Sacramento afgelopen zondag. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, twaalf anderen raakten gewond. Bij de schietpartij werden binnen een minuut ruim 100 kogels afgevuurd... in het uitgaanscentrum van de stad. Volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf.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 En zingen steeds weer als er een wordt gedacht. Dit is nog zeker niet in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, We dus zinken bij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot overvroeg.